vaak horen zingen. Jouw stem hoor ik haast iedere dag. Maar één ding wou ik je nog vragen. Ik heb maar één wens als het mag. Oceanie, zing een liedje voor mij alleen. Oceanie, want voor mij ben je nummer één. Zing een liedje met een lach en een traan. In jouw stem klinkt de hele Jordaan. Oh, oh, oh, Sionie, zing een liedje voor mij alleen. Oh, Sionie, zing het zacht voor je heen. ons Johnny voor onze Jordaan. Je zingt over jouw Westertoren, die jij in gedachten ziet staan. Jouw stem is voor mij als een parel, de parel van onze Jordaan. Want voor mij ben je nummer één. Zing een lied met een lach en een traan. In jouw stem klinkt de hele Jordaan. Oh, oh, oh, Johnny. Zing een liedje voor mij aan. Ah ons Johnny. Zing het zacht voor je heen, dan voel ik spontaan mijn hart open gaan. Johnny. open gaan.